vooral het in kaart brengen van de hulpvraag. Het is de bedoeling om nog voor de verwachte tweede orkaan, José, extra spullen en extra mensen naar het Sint Maarten te brengen. Daarvoor is het nodig om het vliegveld op het eiland zo snel mogelijk vrij te krijgen. Al dus Plasterk. Sint Maarten is zwaar getroffen door Irma. Op het Franse gedeelte en op het Franse eiland Saint-Barthélemy zijn acht doden gevallen. Over slachtoffers op het Nederlandse deel is nog niets bekend. De sfeer op het eiland is grimmig. Veel mensen houden zich niet aan de avondklok en er worden plunderingen gemeld. Op Saba en Sint-Eustatius is ook veel schade, maar lijkt de schade overzichtelijker. Ook lijken daar geen slachtoffers te zijn. De Nederlandse staat moet meer doen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De rechter in Den Haag heeft dat besloten in een kort geding... dat door Milieudefensie en Stichting Adem tegen de staat is aangespannen. Van de rechter moet de regering nu met een plan komen... waarin de overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn worden teruggedrongen. Ook mogen er geen maatregelen meer worden genomen die grenswaarden overschrijden. Paus Franciscus is aangekomen in Colombia voor een vijfdaags bezoek. Met de reis wil hij zijn steun betuigen aan het vredesproces in het land. Franciscus landde onder grote belangstelling op het vliegveld van Bogota. In het verleden heeft Franciscus de onderhandelaars van Colombia en de FARC aangespoord tot onderhandelingen. De twee partijen spraken twee jaar lang op Cuba over vrede, wat leidde tot de ontwapening van de rebellengroep. Het weer. Vandaag valt er vooral in de noordelijke helft een enkele bui. In het zuiden blijft het zo goed als droog en is er ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen valt er veel regen. Het wordt nat en grijs. Dit was het NOS van ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad op de A9 Alkmaar-Amstelveen wat filevorming bij het Rottepolderplein 2 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht na een ongeluk bij Reewijk 5 kilometer, 20 minuten tijdverlies. Kom je uit Rotterdam op de A20 dan sta je een kwartier in de file voor Knoop het Gouwen.